10 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS. Uit het verongelukte vliegtuig in Colombia zijn tot nu toe 25 doden geborgen. Zeker vijf mensen hebben het ongeluk overleefd. Het toestel van een Boliviaanse maatschappij had 81 mensen aan boord. Er waren ruim 20 spelers bij van een Braziliaans voetbalteam... dat in Colombia een belangrijke wedstrijd had. Ook zaten er veel journalisten in. Het vliegtuig gaf voor het ongeluk een noodsignaal... omdat er een storing was in de elektronica. Het reddingswerk gaat moeizaam door het slechte weer. Bij een brand in een woning in het Drentse Emmer is een van de bewoners omgekomen. Een 53-jarige bewoonster van het huis is door de politie aangehouden omdat ze mogelijk betrokken is bij de brand. De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt RTV Drenthe. Ook een 29-jarige man die in het huis woonde is naar het ziekenhuis gebracht. De imam die door België zou worden uitgezet naar Nederland is naar Marokko gegaan. Dat meldt het Belgische ministerie van Justitie aan de NOS. De imam woonde in de buurt van Verviers in Wallonië. Volgens de Belgische overheid is het een haatprediker en zijn door zijn toedoen tientallen mensen geradicaliseerd. Behalve de Marokkaanse heeft hij ook de Nederlandse nationaliteit. Daarom werd er rekening mee gehouden dat hij naar Nederland zou gaan, maar hij zit dus in Marokko. Door de nieuwe flexwet zijn afgelopen jaar duizenden schoolkinderen naar huis gestuurd... omdat er geen vervanger voor zieke leerkrachten was. Dat zeggen basisscholen in een onderzoek van de PO-raad, de organisatie van schoolbesturen. Door de wet werk en zekerheid kunnen scholen invallers maar een paar keer inzetten. Daarna moeten ze een vaste baan krijgen, maar scholen hebben daar geen geld voor. Daarom worden klassen samengevoegd of naar huis gestuurd. Het weer. Zonnig vandaag, maar wel koud. Het wordt plus 1 graden in het oosten tot plus 4 op de Wadden. Morgen minder koud en wordt het 4 graden in Limburg tot 8 graden in Noord-Holland... met af en toe wat motregen. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad die nog over zijn van de ochtendspits. Op de A9 ook maar amstelveen nog een half uur in de file tussen knooppunt Velzen en Amstelveen, 11 kilometer. De A10 Zuid richting Den Haag tussen Amsterdam over Amstel en Oud-Zuid, 5 de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Nieuwerbrug 3. En richting Den Haag bij Knoop het Gouwen ook 3. De vertragingstijd is daar een kwartier. Verderop bij Voorburg nog 20 minuten in de file. Op de A28 Amersfoort-Utrecht na een ongeluk bij de Uithof. Een half uur file rijden, 5 kilometer.